Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor de Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Nu op Radio 501. Lakeside Stories met Arwin, Laurens en Chris. the devil is dead, the devil is dead, and the devil is dead, and some would say the devil is dead and buried in Killarney. While more say he rose again, more say he rose again, more say he rose again, and he joined the British Army. Some would say the devil is dead. Internet radio. Een hele goede middag. Het is inmiddels alweer vijf minuten over twee. Eh, welkom bij Lakeside Stories. Doorgaans eh, weet je dat wij dat eh, altijd doen met Chris James en Laurens Rij. Maar helaas zijn zij verhinderd, want zij spelen vandaag... Ja, dat is een beetje raar om hem weer om te vertellen, maar in een viswinkel in Nederland. Dus ik ben benieuwd hoe zij, hoe zij, dat, hoe zij het daarvan afbrengen vandaag. En hoe ze dan ook ruiken als ze dan weer thuiskomen vandaag vind ik dan ook wel weer een dingetje. De Crooked Jacks, daar zijn we mee begonnen. Want het is 17 maart. En 17 maart is het St. Patrick's Day in Ierland. En aangezien wij eh, heel veel Ierse vrienden hebben de laatste maanden opgeduikeld... had ik zoiets van, nou, laat die eh, mannen ze een kleine hommage brengen... met Some Say The Devil Is Dead and Joined The British Army. Ze zullen wel geitenblauw zijn in het Groenland. Uh, eh, inmiddels daar in Ierland. Want ik heb begrepen dat met St. Patrick's Day iedereen eigenlijk altijd helemaal losgaat. Nou, laten wij dat dan hier muzikaal gaan doen met een samenvatting van Lakeside Stories van 3 maart 2013. Het was een hele gezellige middag weer in eh, de, brasserie, het park in Horen. Het is altijd heel erg leuk dat het eh, eh, evenement altijd zo goed wordt bezocht en dat de sfeer altijd zo relaxed is met een prachtig uitzicht. Ehm, we hebben een aantal optredens gehad van Barbara Bredijk, dit is wat het is. Eh, en van Mansel. Mansel kwam helemaal uit, eh, uit Groningen. Maar zoals altijd eh, zijn de, de mannen, de organisatoren van Lakeside Stories... die het altijd ja, openen en het spits afbijten. Daarom is dit Chris James op Radio 501. En The Lady in a Dressing Gown. When I was only a little kid, I had a job on the other side of town. I get up at the crack of dawn to do my newspaper round. You know, most of the folks were still sleeping then when the newspapers hit the floor. All except for the lady on the corner house, while she always opened her door. I think she knew I had a crush on her, although she was more than twice my age. She'd bend down in her dressing gown and then smile at my blushing face. Well, then I left my country. I walked over to the other side. I left all my friends and family there. Well, I left them all behind. Sometimes I get a postcard. They ask me if I'm doing alright. I tell them I'm not doing too bad. You know, I tell them that I'm doing fine. I try to make a living. I've got a job with a car. I'm driving it all around the place. Well, I'm driving it much too far. The other day I bought a house somewhere. I wanted to settle down. If I could only find someone like that lady in a dressing gown. Waar gebeurt verhaal van Chris James die een uh, krantenwijkje had toen hij nog uh, in Wales woonde. Daar een schaars geklede dame aantrof. Aan, uh, Inderdaad, de lady in the dressing gown. Dankjewel. En ehm, dat is, eh, ja, Chris en uh, Laurens die openen eigenlijk elke keer dan Lakeside Stories. En daarom heb ik nu ook weer een prachtig mooi nummer eh, klaarstaan van, uh, van Laurens Rij. Ook weer autobiografisch ehm, over iemand die hem is ontvallen. En dan maak je een heel mooi liedje. En dat hele mooie liedje over een heel mooi persoon noem je dan gewoon Beautiful Soul. Twee. Wacht even hoor. Ja? Eén, twee, drie. you decide to go to sleep, dream nice dreams of beautiful green tunnels with a magic light far away in the end. wanna find out what's behind it all, understand? けない Fry op gitaar en Chris James op het keyboard. Beautiful Soul, 13 minuten over 2 jouw eigen Radio 501. Welkom bij Lakeside Stories. Doet vier uur lang prachtig mooie uh, singer-songwriters muziek... van wat afgelopen 3 maart heeft plaatsgevonden in de brasserie Het Park in Hoorn. Met onder andere een, eh, een heel leuk gezelschap uit Amsterdam. Ze waren wat verlaat, want ze hadden autopech. Maar wisten even goed nog een auto te charteren waar een eh, grote contrabas in paste. De mannen heten Dit is wat het is en zijn geïnspireerd door de boeken die ze lezen. Alles wat ik later las. Dit is dit is wat het is. Het is koude voeten weer. Het vroor, maar nu dooit het weer. De kachel snort de meester leest. Het voorleesuur, het blijft een feest. En alles wat ik later las, bracht mij terug in mijn gedachten. Terug naar hoe het daar toen was En alles wat ik later las, bracht mij terug in mijn gedachten, in die gelukkige klas. Ik hoor nog steeds die stem, dat schip van avontuur. Ben ik heel stil, dan hoor ik aan, dan hoor ik nog het vuur en alles wat ik later las, bracht mij terug in mijn gedachten. Terug naar hoe het daar toen was. En alles wat ik later las, bracht mij terug in mijn gedachten. In die gelukkige klas. Ik voel me steeds die stem. Het verhaal dat is nu klaar. Maar de toverkracht ervan blijft heel je leven waar. En alles wat ik later las, bracht mij terug in mijn gedachten. Terug naar hoe het daar toen was En alles wat ik later las, bracht mij terug in mijn gedachten, in die gelukkige klas. Het is koude voeten weer. Het vroor, maar nu dooit het weer. De kachel snort de meester leest. Het voorleesuur, het blijft een feest. En alles wat ik later las, bracht mij terug in mijn gedachten. Terug naar hoe het daar toen was. En alles wat ik later las, bracht mij terug in mijn gedachten. In die gelukkige klas. In die gelukkige klas. Alles wat ik later las. Dit is wat het is. Eh, uiteraard heb ik ze ook nog even gesproken. En laten we daar even naar gaan luisteren. Eh, ik heb ze zojuist eh, aangekondigd als zijnde uh, literaire muziek. Want dit is wat het is: schrijft muziek geïnspireerd door boeken. Ja, klopt helemaal. Ik, ik moet zeggen, de, de, term literaire muziek, die nemen, die, die nemen we graag van je over. Heel goed. nou, prima, dat mogen jullie, dat mogen jullie ja. van ganse harte dus gebruiken. Hopelijk onze ticket voor het boekenbal. Dat is een hele goeie, maar als die ticket dan komt, ik heb net een kaartje gegeven, dat wil ik ook wel een keertje meemaken. Ja, oké, oké. Dus dan hebben dus even een uitnodiging naar mij dan. Mogen jullie de literaire titel gebruiken? Het plan is eerst de wereld door, want die hebben gewoon ook elke maand iets over boeken. je hebt VPRO, eh, die heeft ook een of ander boekenprogramma. Eh, ehm, en eh, daarna uiteindelijk boekenbal. Het lijkt me een hele logische volgorde. Begrijp ik het goed dat jullie regelmatig met jullie neus in de boeken zitten dan? Dat klopt. Ja, we zijn echt wel boekliefhebbers. En eh, de, de discussie die ontstaat daarna, want eh, ik hoorde jij als zanger hebt een, een, een, ja, een hartgrondelijke antipathie tegen ja, Arno klopt. Eh, ik, vind, ik vind niks, dus ik lees dat boek niet. Alleen eh, wat Gerard er eh, mee gemaakt heeft, van gemaakt heeft, dat vond ik mooi. dat vond ik prachtig. Dus, daar dus- kun je wel weer mee? Ja, ja, zeker. Maar we zijn wel in die zin een kleine dictatuur. Dat op het moment dat Gerard op wie dan ook met een tekst komt... die de zanger niet uit zijn wond eh, krijgt, dan mag ik daar wel insnijden. Ah, oké, ah, dat, is wel fijn. Dat is wel fijn. Dat is dat, enigszins toch een kleine een dictatoriaal democratietje. Eh, zoiets, ja ja, ja, ja, ja, Zeg, nu hebben jullie huiswerk meegekregen van Jacques en der Beemsboer. Die voor het boek uh, Mam, ik bel je zo terug. Wie van jullie drie gaat het lezen? het, begint bij mij, want die meneer heeft me wel geraakt. Deze meneer, nou althans zijn vrouw, heeft dan zelf een boek geschreven. Met het hele verhaal erbij. Eh, dat dat is, is, is mooi als, daar, als, het, als het lukt dat daar een mooi nummer uitkomt. En als dat nummer dan eh, af is, dan komt daarvan een kopie richting Radio 501, kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker. Ja, zeker, zeker ja, want dus op meerdere plekken eh, ontstaan er initiatieven die ze hebben genomen. Ja. de, ik begrijp dat nu ook een theaterprogramma van is gemaakt. omdat, en zo is die meneer, of dus de stichting aan het zaaien. En het is wel grappig als dat op verschillende plekken inderdaad opbloeit. Nou, ik verwacht, eh, ik verwacht dan een heel prachtig nummer van jullie. Eh, daarnaast heb ik mijn kaartje niet voor niks gegeven. Want ik hoop jullie graag een keertje uit te nodigen bij ons in de studio. Dan is de eerste stap in studio, hè, met, met media waar dat er gaat gezet. En dan kom je veel makkelijker bij de VPRO en bij de vader <laughs> Oké, dat is goed. Oké, dank jullie wel. dank jullie voor het interview. En een veilige reis naar huis. Ja, dankjewel. okay. tot ziens. Dag. hakken hoge hielen en de lampen staan laag. Denk over haar en mij en daarom weet ik, genoeg gedronken vandaag. Ik lach en ik doe heel blij, dan ben ik weer zonder, En dan weer zonder woorden, en dat is niets voor mij. Dat is de brandende liefde, het haalt mij onderuit. Dat is de brandende liefde, het haalt mij onderuit. Blauwe ogen, zwarte haren, precies op maat gemaakt. Zij weet het spel, het spel te spelen. Zij weet waar ze me raakt. Zij staat aan het roer, alles te bepalen. Ik denk heel wat te zijn, maar in feite geen moer. Dat is de brandende liefde, het haalt mij onderuit. Dat is de brandende liefde, het haalt mij onderuit. ik wil. Haar verlangen goed gevangen, zij houdt het nog stil. Wij draaien om elkaar, de jager en zijn prooi. De prooi wordt de jager, het moment is bijna daar. Dat is de brandende liefde het haalt mij onderuit. Ik heb het boek zelf niet gelezen, de film wel gezien. Ik zit juist even een hele vreemde scène door te nemen met mijn collega Chris Thijsmans. Daar gaan we verder niet over uitweiden. Peter Jarens en Monique van de Ven volgens mij in de film Brandende Liefde. Volgens mij was het boek van Jan Wolkers. ik heb het... Eh, dat het helemaal goed is. Eh, dit is wat het is. Ik ga nog een liedje van ze draaien. Eh, even kijken hoor, dat het hier om draait. Heet het volgende, heet het volgende liedje. Het zal, eh, het zal even duren voordat hij, voordat hij geladen wordt. Een heel leuk gezelschap. Wat je zojuist al hoorde in het, in het interview. Dit is wat het is. Gaven een heel leuk optreden. En hebben de belofte gedaan om bij Radio 5 Leiden langs te komen. Dus dat maken we nog mee. Zoveel dat je weet. Nooit liefde genoeg te kunnen geven. Ooit zo van een vrouw gehouden. Dat het genoeg is, dat het genoeg is, dat het genoeg is. Om alleen als je deze liefde kent, weet je waarom het bestaat. Als je deze liefde kent, weet je, weet je dat het hier weer Ooit zo van een vrouw gehouden. Met alles wat je bent. Meer dan je eigenlijk voelen kan. zo van een vrouw gehouden. Bijna te veel, bijna te veel, bijna te veel. Veel meer, veel meer dan oude vrouw. Als je deze Als je deze liefde kent, weet je, weet je dat het hier om draait. Ooit zo van een vrouw gehouden dat als je met haar vrijt, geef je alles, alles aan haar. Ooit zo van een vrouw gehouden, hoe zeker ook, hoe zeker ook, hoe zeker ook. weet je waarom het bestaat. Als je deze liefde kent, weet je, weet je dat het hier om draait. Weten dat het hier om draait. Dit is wat het is. Ik ga straks nog een, eh, een aantal tracks van ze draaien. Maar om de afwisseling zo hoog mogelijk te houden, maken we even een uitstapje naar mijn eerste vrienden. En dat doe ik met Peter McVeigh. Eh, volgens mij eh, ligt hij al ergens, uh, ja, katlam ergens gewoon op een, een, een of andere straat in Belfast. Ik hoop dat hij het goed naar de zin heeft. Only the World op Radio 501. Blijf er lekker bij. Dit is Lakeside Stories. It's a cold night And the street lights lead us home I said sorry quite sure what I've done. You see, I'm stupid like that. I say things without stopping to think. Please forgive me. as you face your fear. See, I'm awkward like that. See, I don't know what to say. And if I find the words, they're always coming out. Jouw radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie de Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. Only the World, de oude John Mayer en Daughter. En die herken je ongetwijfeld als Chris Keys en Broken World. Dus 10 minuten over alle drie tijdens Lakeside Stories. 3 maart 2013 waren we in Brasserie, het park in Horen. Al waar we weer een prachtige middag hebben meegemaakt. En ik realiseer mij zo in dat het, eh, het einde van het seizoen eigenlijk eh, aan het naderen is. Volgens mij eh, april en mei nog. En dan houdt het weer op tot september. Maar desalniettemin zullen de uitzendingen van Lakeside Stories gewoon keihard doorgaan. Dit is de formatie Mansell. Mansell komen uit Groningen. En dit nummer heet Call Me Anything. Words I never tried to say. Thoughts I never tried to have. Call me anything, but call me sometime soon. For the simplest things are not always easy to do. moment, trying too hard to get back. What a beautiful mess we've made. Call me anything, but call me sometime soon for the simplest thing. And it's all Call Me Anything. De mannen komen uit Groningen. De mannen heten Mansel. Ze hebben een flink, eh, flink ritje moeten maken om uiteindelijk naar Horen toe te komen. Laten we even naar ze gaan luisteren. Vanuit Groningen naar het Horense afgereisd, naar Lakeside Stories. Een semi-akoestische gig van Mansel. Ehm, hoe vond u het gaan? Ja, goed. Wat een geweldige plek. Tof uitzicht, hè? Ja, prachtig. pop uit Groningen, geïnspireerd door grootheden uit de jaren 90, eh, zo van de vorige oh, eeuw. Oh, Dinosaur Junior stond twee weken geleden nog in Paradiso. Kijk aan. Ja. Ik ben dan toch wel heel erg benieuwd, want nu spelen jullie semi-akoestisch. Maar dat doen jullie doorgaans niet. Nee. Dat spelen jullie gewoon volledig helemaal uitversterkt. Ja. Hoe is het met de gigs? Waar kunnen, waar kunnen we jullie eh, nog meer zien? Waar kunnen jullie nog meer horen? Ja, het eerstvolgende optreden is ook gelijk een hele mooie. Dan spelen we in Vera in Groningen, Vera Club. Dan doen we het eh, voorprogramma van eh, een andere Nederlandse band, eh, The Horse Company. Dus daar hebben we erg veel zin in. Wat kunnen we nog meer verwachten? Want de CDC C is vorig jaar uitgekomen. is er nieuw materiaal in de planning? Ja, heel veel. Oh, ja, we gaan absoluut bezig. Alleen nogmaals, onze gitarist is druk bezig met een nieuw huis. Dus, en hij is ook gelijk onze opnametechnicus. Dus, maar we gaan deze zomer zeker wel proberen om wat, wat nieuw materiaal uit te brengen. Of een nieuwe CD wordt, eh, dat is nog de vraag, maar eh, het komt zeker niet materiaal. Laten we in contact blijven met elkaar en dan nodig ik jullie graag uit om eh, een keer tijdens een open huisuitzending bij ons te komen spelen. Hartstikke tof. Dank jullie voor het hele toffe optreden, ik vond het echt gek. Nou, dank en, en dank, jullie voor je tijd voor het, voor het komen. Ja. Hartstikke leuk. Nou ja, dan heb je een mooie reden om nog eens terug te komen. Nou, dat gaan we doen. En wel thuis jongens. Ja, dankjewel. Bedankt you weet niet zeker of de titel echt de titel is die Laurens het heeft gegeven. Laurens die, eh, ja, die luistert dan naar de muziek werkt het een klein beetje en denkt van nou, dit hoor ik erin. En eh, in dit geval eh, noem ik het nummer The Color of Your Eyes. Eh, Rely On is het volgende nummer wat de mannen van Mansell hebben gespeeld. En die ben ik nu eventjes aan het, aan het inladen. Mocht jij meer willen weten over Lakeside Stories, heel simpel. www.lakesidestories.nl En dan kun je ook gelijkertijd eventjes de agenda van de komende maanden gaan bekijken. Er staat nog meer in de planning voor Chris James en Laurens Rij en Radio alleen En dat heeft allemaal te maken met Lakeside eh, Stories, de Singer-Songwriter Competition. En eh, de inschrijving daarvan begint volgende week. Daar zal ik je straks nog het een en ander over gaan vertellen. if you must, take you most anywhere. If I can, I'll crawl on my hands and feet. But it's always on the other side of town. Why, I can tell by the way that you look at me is not not what you'd like to see. But if I must, I'll crawl on my hands and feet. But it's always on the other side of the town. that uh. you those thoughts. I'm speaking words I've never spoken. I've got this funny idea that I'm not about to be heard. Is it all I'll ever get? Well, is it all I'll ever get? Well, is zo is het genoemd door de Laurensrij. Nogmaals, dat weten we dus niet zeker. Dankjewel. Graag gedaan. Rely on. Ehm, eh, wat ik al zei, eh, de inschrijvingen die gaan beginnen met betrekking tot Lakeside Stories, de Singer-Songwriter Competition. 8 juni is de voorronde. En heb jij nou het idee van, ik wil eraan meedoen, ik ben een singer-songwriter, stuur dan jouw demo in naar music.radio501.nl. De winnaar die bekend wordt gemaakt in de finale. Die wint 150 euro en een plek op het hoofdpodium tijdens de stadsfeesten. Zo'n dingetje. In my time, I forget what it was. Taking things slowly so everyone knows. That I just bide my time and now it's heart in your smile. Like for the first time back, you caught in the moment. I'll just get caught in your eyes. Won't you just smile again? Like you smile. Be Smile Again. Terwijl eh, de radio-uitzendingen hier in de studio, het koepoortje, een beetje een vreemde sfeer met zich meebrengen. Want we weten allemaal dat we gaan verhuizen. Vare Jacob is al druk bezig om Studio de Bierkade in orde te brengen. En ondertussen eh, lopen allerlei medewerkers van Radio 501 hier een beetje te kijken van... Oké, wat nemen we wel mee? Wat nemen we niet mee? Eh, wat gooien we weg en wat dient een plekje in het Westfries Museum te krijgen? Um, ehm, daar gaan we nog eventjes verder over puzzelen, denk ik, de komende tijd. En daarvoor zijn we ook bezig met het crowdfunding project. Want dat crowdfunding project dat heeft te maken met de nieuwe studio. En daarvoor zijn middelen eh, en, geld is daarvoor nodig. En dat hopen wij in te zamelen met jouw steun. Kijk eventjes op de website en klik eventjes op de link naar het crowdfunding project. En zie hoe jij Radio 501 kan steunen. En uiteindelijk jezelf kunt steunen. Want als jij op de hoogte gehouden wilt blijven worden van al dat prachtige muzikale talent... wat toch lang niet op reguliere radio te horen is, dan ben je bij Radio 501 aan het juiste adres. Eh, onbekend en opkomend talent, dat is dus ook elke week die Radio 501 plaat voor je hoofd. Dat moet een opkomend dan wel onbekend talent zijn, anders dan wordt het gewoon helemaal geen plaat voor je hoofd. Hè? Ik bedoel, Tim Knol of, of eh, Beans en Fatback, die hebben dat allemaal helemaal niet meer nodig.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 Miljoenen kinderen op de wereld kunnen dat niet, omdat ze niets hebben. Daarom staat UNICEF in mijn testament. Want ik vind het een mooi idee dat ik ook na mijn dood nog aan de toekomst kan blijven werken. Ga naar unicef.nl en kijk waarom.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Donderdag op Radio 501. Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat is Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? Nu op Radio 501. Lakeside Stories met Arwin, Laurens en Chris. welkom terug bij het tweede deel van Lakeside Stories. Ditmaal alleen gepresenteerd door mij, niet met Chris James en Laurens Rij, want eh, die staan in een viswinkel in Edam te zingen. Ik ben benieuwd hoe ze eruit komen straks. Ik hoop wel dat ze een pondje paling voor me mee hebben genomen, want eh, dat hadden ze me wel beloofd bij hun aanwezigheid. Um, een artiest die we ook hadden staan en eh, zeker een vriendin van Radio 501 is Barbara Bredijk. Zij eh, wist de mensen daar goed bij de strot te eh, grijpen met haar hele leuke muziek en haar charmante voorkomen. En op een gegeven moment zong iedereen ook gewoon keihard mee. Dat is echt een, weer een, ja, dat is echt weer iets voor Barbara. Laten we even luisteren. U ook? Precies. Ja, en heeft u ook geschreven? Nee, vergeten? Ja. Nou, ik zal vertellen wat er gebeurde toen ik schreef. Hier, daar gaan we. Misschien kunt u, zich daar, eh, misschien kunt u daar wat mee. Ik ontmoette een hele charmante boer en hij liet me al zijn koeien zien. Hij liet me al zijn schapen zien en nog wat en zijn land. Maar alles wat we uiteindelijk deden, was een beetje rollenbollen in het hooi, hooi. Hooi, hooi, hooi. Jullie mogen meedoen. Hooi, hooi, hooi, hoi. Ja, ik dacht dat boeren hele stoere kerels waren, gespierd met kracht en van die wilde haren. Maar alles wat we uiteindelijk deden, was een beetje rollenbollen in het hooi. Hooi, heel mooi. nog een keer. Nou, ik heb een man nodig alleen een beetje zweet van een beetje hooi. Dit is het niet meest ingedeelte. Dus ik verhuisde voor hem en ik kookte iedere avond. Ik molk de koeien ik schoor de schapen, trimde de schapen en ik ruimde het huis op. Maar alles wat mijn man deed, was zitten op de bank en krabbelen aan zijn ballen. Ballen, ballen, ballen, ballen. Allemaal ballen, ballen, ballen. Nu ga ik terug naar hoor op zoek naar een echte kerel. Eentje die muziek maakt of wil reizen over de wereld. Dus niet meer rollenbollen, nee, nooit meer flikvlooien in het Barbara Bredijk. En hoi. Was, eh, was een meneer die vooraan zat en die zat echt kei en keihard mee te zingen. Eh, ik heb later Barbara nog heel eventjes gesproken. En eh, laten we eens eventjes, eh, even gaan kijken wat zij allemaal te vertellen had. Ik sta in de catacombe van Schouwburg het Park. En daar sta ik met een grinnikende, prachtig, altijd charmante Barbara Breedijk. Ik vond het zo cool dat je hier hebt gestaan. Hoe vond je het zelf? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Je kwam er pas na twee nummers achter dat het uitzicht ook geweldig was. Ja, inderdaad. En toen dacht ik, ik, ehm, ik, ga naar het, ik, ik zeg dat het uitzicht fantastisch is. Hè, dat uitzicht het water. Waar kijken we eigenlijk op uit, Armin? Welke, welke het meer? hop. Maar toen dacht ik, moet ik het publiek ook niet te kort doen. Dus ik keek weer voor En toen zei ik, nou maar het publiek is natuurlijk ook prachtig. dat is natuurlijk ook prachtig. Je bent al een aantal keer op het Vader geweest. Je bent in Manifest geweest. Horen is geen onbekende stad nee, meer. Nee, En eh, tussendoor uh, schuif je tussen Amsterdam en Purmerend. Dus je bent eigenlijk altijd dicht in de buurt. Ik ben altijd dicht in de buurt, inderdaad. Dat klopt. Nee, maar inderdaad, Hoorn is... Ik draag ik een warm hart toe. En ik sprak net ook nog de, de ouders van, uh, van de Nadine Foundation. En allemaal ja, bekende gezichten. Roger van Diestveld. Maar waar is Johnny eigenlijk? Die ligt waarschijnlijk in zijn nest. <laughs> een liedje op maat. Als er een huwelijk is, of als iemand jarig is, of zoveel jaar getrouwd. En dan, en, eh, interview ik de kinderen van diegene, of vrienden, vriendinnen, familie, nou noem het maar op. Vier mensen, verschillende hoeken van de kenniskring. En eh, dan, dan leg ik die verhalen naast elkaar en dan maak ik daar een liedje van. Dus iemand krijgt zijn verhaal toegezongen, wat door anderen is verteld, maar toegezongen door mij. En als je het zingt, dan komt het nog meer binnen, dan als je het ja, zegt. Absoluut. 2012 heb je afgesloten nog met een, eh, eh, dat je bij Paul Haan op het stond. Hoe was dat dan? Nou, Paul Hanen is zo'n ontzettende leuke, aardse, aardige man. Ik, ik, speelde met hem in Heemstede. Ik mocht een liedje daar doen. En ook in zijn programma, als Margreet Dolman. En hij, ehm, hij zat in de kleedkamer. En hij, het was de eerste pauze in Heemstede. En hij was helemaal blij, hij was met zijn vriend Danny. Hij zegt, ik ben zo blij dat het aanslaat. En ik wist het niet. En hij was zenuwachtig. Oh en dan dacht ik, jee, mag zo gevierd, man. Die heeft nog steeds de zenuwen. Is er nog een vervolg, of niet? Ehm, ja, heel misschien, de Lamar. Heel misschien. Maar dat weet ik niet. Leuk dat je hier was op Late Stories. En fijn dat je weer gezien te hebben, Barbara. Ga je luisteren over twee weken? Ja. Ik hou je eraan. <laughs> dans mag glijden. Grote kans dat ik kom te overlijden. Telefonische verkoop is niks voor mij. Kan mijn eigen cd niet slijten, dus laat staan iets over de telefoon Ik de cover. Undercover, karaoke, meisje. Zing een liedje, doe een dansje, fluiten, zeg Wanneer het feestje niet op gang komt, wanneer niemand, niemand, niemand durft te dansen, dan spring ik op het pad. Undercover karaoke Barbara Bredijk. Ze deed ook nog een cover. These boots are made for walking. should have been missing. Now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, that's just what they'll do. One of these days, these boots. found me a brand new box of matches. And what he knows, he ain't got time to learn. I'm out. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots. is what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor De Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Nu op Radio 501. Lakeside Stories met Arwin, Laurens en Chris. red. I don't know what to say. I got all these fantasies involving you and me and just some sheets. I, I would like to get stuck between your teeth. I hope one day I have the courage, one day I have the strength to tell you what I really feel for you. I'm about to say to you, I really want you to know right now, I want you to be mine. flirt the hell out of anyone. Normally, I think that I am hotter, that I am the bum. I got all these fantasies involving you and me and just some sheets. Oh, I would like to get stuck between your teeth. I hope one day I have the courage, one day I have the strength to tell you what I really feel for you. I'm about to say to you, I really want you you to be my love, my boy, my man. Want you to be my love, my boy, my man. I don't know what it is. I don't know why. I'm so impossible when I'm around you. It's really real, it's true. My Man, Barbara Bredijk op jouw eigen Radio 501. Ja. En wat een leuk mens is ze toch eigenlijk. Eh, nou ja, ze komt dus inderdaad ook eh, nog naar de nieuwe studio toe op de 29e of op de 30e als wij ons openingsweekend daar gaan houden. Eh, iemand die daar ook heeft gespeeld trouwens in Lakeside Stories. Tijdens Lakeside Stories heeft het seizoen geopend en dat was alweer in september. En waarom heeft zij het seizoen geopend? Zij was de winnares van Lakeside Stories, de Singer-Songwriters Competition van 2012. Ik zei het al, de eh, inschrijvingen gaan komende week beginnen. Op 8 juni is de eerste voorronde in Café Het Kantoor van de Buurman. En wil jij meedoen? Ben jij singer-songwriter? Stuur je demo op naar music@radio501.nl. En wie weet, word je wel net zoals Andy en Release. step closer to small step further away from myself. And everything I say that makes you feel so good is carefully weighed, overthought, and repeated again to myself. Every time I decide to let go, I seem to cling to it. Cause every time you swear you won't do it again, you just dare to cross the line once more. You say, slow down, but I'm the running kind. van Andy. Het album heet de Oslo Recordings. En eh, op een, eh, met een beetje aandringen van jouw eigen Radio 501 heeft ze deze EP gewoon toch uitgebracht. En daar zijn wij bijzonder blij mee. Dit zijn mijn vrienden die vandaag in een viszaak in Edam aan spelen zijn. Chris James en Laura Zij. I thought I knew you. used to be a one man show. The world was me and everyone, and everyone just failed to see how giving meaning should be done. I've always seen that one road that I follow blindly. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Niet zo met in één keer stop met zingen, Laurens. Dat kan je niet maken. Of er is iets misgegaan met de Dropbox-verbinding. Dat zou ook zomaar kunnen. Uh, even kijken of je het nu wil doen. Mm. Ik ben benieuwd. Ik blijf hem er even bij staan. Je weet het namelijk maar nooit met die rakkers in Edam. Staan daar een beetje het paling te slingeren in een viszaak. In de herkansing. Chris James en Laurens I thought I knew you. Mocht je net zijn ingeschakeld. Om half vier. Je luistert naar Radio 501. Lakeside Stories, de radio-editie, wat op 3 maart in de brasserie heeft plaatsgevonden. It used to be a one-man show. The world was me and everyone. And everyone just failed to see how giving meaning should be done. I've always seen that one road that I follow blindly. Then one day a man I thought I knew he took my hand and studied hard. I felt a bit uneasy, cause he was there, but we were miles and miles and miles apart. He said it's gonna be alright and smiled at me kindly. Ooh, yeah, yeah. Like understood this movement and realized I thought I knew. I thought I knew you. I've never seen but have always been somewhere around. You said it's gonna be alright and smiled at me And I realized Ja. Herkansen ging je stukken beter. Chris James en Laurens Rij I Thought I Knew You. Prachtig mooi nummer. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. <laughs> nou, heel graag gedaan. Laten we nog een stukje muziek luisteren van de mannen van Dit is wat het is. Schrijven muziek geïnspireerd door de boeken die ze hebben gelezen. Wat ervan is bijgebleven bij hen. Dit nummer heet Maak jij een foto van mij? Nou, vooruit dan maar. De zon spoelt over het zand daar lig jij op het strand helemaal alleen, zijn diepste wens. En hij streelt haar beeld door zijn telelens. Zij staat op loop naar zee. Ze neemt zijn blik met zich mee alsof ze weet dat hij haar ziet. Ehm, volgens mij hebben ze gewoon geen zin meer. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Ik ga eens dus eventjes eh, even goed kijken wat er aan de hand is. Kunnen jullie gaan luisteren naar muziek van Mama Cass. Ook uit Ierland. Happy St. Paddy's Day, everybody. zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat is Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? Vervolgens hoorde je Mama Cass en Surviving. En dit is het gelijknamige nummer van de titelcd. The Deer's Cry in Melogin op Radio Leen. Het is bijna kwart voor vier. Straks om vier uur de Radio 5 Leen Carousel. Met niemand minder dan John Buis. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat John Buis van dik hout planken gaat zagen straks. Dit is onze vriend uit Nashville, Tennessee. Hij heeft al twee keer op het Vader Jacob steeds gestaan. De Steven Simmons. Underneath my fingernails, greasing my hair, my body old and frail. I look a wreck, I feel a mess, and I look in the mirror if I weren't scared to death. trouble goes on day by day. She always says she loves me, but she never stays. I had a penny for every heartbreak and find myself a new heart and take mine's place. Trouble be gone and trouble be damned. I'm just down tonight. I ain't ashamed of myself. Just wanna love that'll last a while and enough good times to prove how I feel. Somebody tell me if I'm in life, drive down that road, pay your dues and be on time. On the other side, there's a grave dug for you. Did you live till then? Just wait to die. Trouble be gone and trouble be damned. I'm just down tonight. I ain't ashamed of myself. Just wanna love that will last a while, and enough good times to prove how tell me if I'm crazy or not. Come on, world. Is this all you got? Well, I'm not asking for the stars up above. I'm not asking you to lasso the moon, my love. Stitch up these scars and try and keep my spirits high. Give your best damn shot, cause I give mine. Trouble be gone and trouble be damned. I'm just down tonight. I ain't ashamed of myself. Just wanna love that'll last a while and De laatste keer dat we hem gesproken hebben was tijdens Pop at het Park, dus, uh, van de zomer. En daarvoor hebben we hem twee keer in de studio mogen ontvangen op het Vaderjaar Stage. Steven Simmons. Ik heb hem samen met Ariadne nog meegesleept naar Volendam. We hebben een haring in die Amerikaan geslingerd. Hij vond hem nog lekker ook. Steven Simmons en Come On World. Eh, vervolgens heb ik een klein beetje ruzie met mijn, eh, met mijn cd-speler. Maar dat heb ik eigenlijk altijd een hele mooie dame, Nadi Rehani. Ze speelde ook Lakeside Stories in het vorige seizoen. Dit is Lover Lover's Son. I'm sick of sleeping. Wake me up. I'm getting old. It's the night that brings the light out. In the morning, you'll be gone. And come on, haven't we grown old? We have grown wise, so let's take down these shields of anger. Meet me in the same place, in a different state of mind. And it's just me trying to forget you, just me. prachtige verschijning. ik hoop dat ze nog een keer terug gaat komen tijdens Lakeside Stories. Terwijl iemand de studio binnen is komen lopen die eh, volgens mij een, eh, een overschot aan een bepaalde vorm van, eh, van hormonen heeft. En dat is inderdaad ook aan zijn haar te zien, want dat valt uit. En dat heeft te maken met duotestosteron, kan ik je vertellen. Daar ga ik verder niet over uitweiden. Dit is Tim Knol. come out on top. Nowadays we like to be more on the safe side, just drifting around without risking too much. Sweet spot, sun shines just fine. toch nog regelmatig in Horen te vinden hoor. Meneer Tim Knol, ja, zijn familie woont hij natuurlijk nog. En al zijn vrienden. En af en toe staat hij te DJ'en in een niet nader te noemen kroeg hier in, uh, in Horen. Tim Knol en Shallow Water. Deze dame, eh, die kennen we ook al een tijdje. Ook een vriendin van het radiostation. Ik ga toch eens eventjes contact met haar opnemen. Te kijken of zij het Marathon Weekend ook langs kan komen. Of misschien zelfs volgende week zaterdag al tijdens het crowdfunding weekend. ga ik werk van maken. Het is Colleen en Inside Out. Het komt afkomstig van haar uh, album, haar debuutalbum Postcards from Atlantis. Daarna is het stil geworden, maar je hoort het nog regelmatig. Hier bij Radio alleen. I've pulled you down, I've killed your spirit and pushed you out. I'll watch you cry. op Radio 501. Het album heet Postcards from Atlantis. En je hebt geluisterd naar Inside Out. Brengt mij aan het einde van Lakeside Stories, de radio-editie. 5 mei, tweede, nee, 5 mei, even kijken, even kijken. Ah, april. Wat is de eerste vrijdag van april? De eerste zondag van april. Moet ik eventjes, eh, moet ik eventjes gaan checken. Doe ik even snel. Zo ben ik, eh, zo ben ik, zo ben ik ook alweer. Uh, eh, maart, april, dat is, even kijken, de eerste is op zondag 7 april is dat. En 7 april is er een nieuwe editie van Lakeside Stories in Brasserie, het park in Horen. Kom er gewoon gezellig bij. Zie daar Chris James en Laurens Rij in actie. En geniet van de hele mooie muziek die daar wordt gespeeld. Dit zijn ook vrienden van de Radio 501. JT Nero en uh, Alison Russell beginnen veel te snel te zingen. Terwijl ik helemaal dan nog niet kan vertellen wat er dan straks allemaal gaat komen. Dan stoppen we hem gewoon eventjes heel onprofessioneel om te vertellen dat je straks kunt gaan luisteren naar de Radio 501 Carousel. Met niemand minder dan John Buis. En John gaat iets doen met metal, iets met een festival. Gooi je haar los, zeg defecatie en ga helemaal los. Vanavond ben ik bij je terug samen met Kelly van Al tijdens On The Rocks. Veel plezier bij John, veel plezier bij Matthijs en tot vanavond. Dag! to you, cause they're all different scenes. 501. 501. The heartbeat of internet radio.